Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tien Oekraïense burgers zijn volgens president Zelensky terug in hun land... na vrijlating door Rusland. Dit gebeurde na een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne... waarbij beide landen elk 90 gevangenen vrijlieten, vooral militairen. Een van de burgers is een belangrijke leider van de Krim-Tataren... een etnische groep op de Krim. Twee priesters zijn ook vrijgelaten. Het Vaticaan heeft bij hun vrijlating bemiddeld. Gevangenenruil tussen de landen gebeurt vaak, maar de vrijlating van burgers is zeldzaam. In Eindhoven zijn opnieuw twee mannen gearresteerd na de schietpartij van afgelopen zondag. Bij deze schietpartij werd een 41-jarige man op straat neergeschoten. Later overleed hij in het ziekenhuis. De daders vluchtten, maar de politie arresteerde kort daarna twee 19-jarige mannen uit Eindhoven. Nu zijn er weer twee inwoners van Eindhoven opgepakt. De astronauten die met ruimteschip Starliner naar het internationaal ruimtestation ISS zijn gevlogen... zijn daar niet gestrand. Dat zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De terugkeer is al meerdere keren uitgesteld vanwege technische problemen met de Starliner. Het onderzoeken van die problemen kan nog weken duren... NASA zegt dat de astronauten in een noodsituatie veilig kunnen terugkeren, maar dat dit nu niet nodig is. Ze vermaken zich goed aan boord van het ISS, waar ze al ruim drie weken verblijven in plaats van de geplande acht dagen. In Engeland zijn blauwe suède schoenen van Elvis Presley geveild voor ruim 140.000 euro. De King of Rock'n'Roll droeg ze onder meer bij een televisieoptreden in de jaren 50. Presley kocht ze nadat hij het nummer Blue Sweat Shoes had uitgebracht in 1956. Toen hij later werd opgeroepen voor militaire dienst gaf hij ze aan een vriend. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 11 graden. De zaterdag is lang zonnig en droog.